Moutschreurs met het NOS Journaal. Organisaties die de naleving van mensenrechten moeten controleren... staan steeds meer onder druk door regeringen die daar niet aan willen meewerken. Dat schrijft Amnesty International in zijn nieuwe jaarboek. Volgens Amnesty krijgen organisaties als VN-instellingen, het Internationaal Strafhof en de Raad van Europa steeds vaker te maken met tegenwerkingen. Amnesty ziet een trend onder regeringen om activisten en juristen die opkomen voor de mensenrechten vast te zetten of te martelen. De gemeente Nijmegen kijkt naar meer dan 80 mogelijke opvanglocaties voor de 3000 asielzoekers die nu nog in tentenkamp Heumensoord zitten. Dat opvangkamp gaat in juni dicht, onder meer vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. Welke locaties Nijmegen op het oog heeft en hoeveel asielzoekers er kunnen worden ondergebracht is nog niet bekend. In Brazilië zijn opnieuw meer baby's geboren met een te klein hoofdje. Een afwijking die mogelijk verband houdt met het Zika-virus. Er zijn nu ruim 580 bevestigde gevallen, 75 meer dan vorige week. Meer dan 4000 meldingen worden nog onderzocht. Tegen het Zika-virus bestaat nog geen vaccin en er zijn geen medicijnen voor. Brazilië wil nu de muggenplaag bestrijden door miljoenen mannetjesmuggen te verspreiden die onvruchtbaar zijn gemaakt. ProRail is begonnen met de voorbereidingen voor het bergen van de ontspoorde trein bij Dalfsen. Er wordt een noodweg langs het spoor aangelegd om te voorkomen dat de kraan die wordt gebruikt wegzakt in de drassige bodem. Waarschijnlijk kan de eerste wagon vannacht worden weggetakeld. ProRail kan nog niet zeggen wanneer de treinen op, het, op de lijn Zwolle-Emmen weer kunnen rijden. De trein van Arriva ontspoorde gisteren na een aanrijding met een hoogwerker. De machinist kwam daarbij om het leven. Het weer in het binnenland ligt de nachtvorst en lokaal kan het glad worden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar er vallen ook weer buien met kans op natte sneeuw of hagel. Het wordt ongeveer 6 graden. En dit was het NOS Journal.